En hij of zij vertoont geen symptomen van de ziekte. De andere teruggekeerde Belgen zijn niet besmet. Intussen is het dodental in China gestegen naar 425. Gisteren zijn er ruim 3200 besmettingen bijgekomen. Voor het eerst is er in Hongkong iemand overleden aan het coronavirus. Het is een man van 39. Hij reisde eerder vanuit Wuhan naar Hongkong. De uitslag van de traditionele eerste democratische voorverkiezing... in de Amerikaanse staat Iowa laat al uren op zich wachten. Er zou een probleem zijn met de app waarmee districten hun uitslagen kunnen doorgeven aan de centrale. Dat is niet het geval van een hek, benadrukt het lokale democratische partijbestuur. Naar verwachting druppelen de komende uren de uitslagen binnen. Ook de republikeinen in Iowa konden vandaag hun voorkeur opgeven. Zoals verwacht heeft president Trump die voor verkiezing ruim gewonnen met zo'n 90% van de stemmen. Het aantal studenten dat een opleiding volgt in sectoren waar een groot tekort is aan personeel is toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen, meldt de Telegraaf. Vooral de stijging voor de lerarenopleiding in het basisonderwijs is opvallend. Dit collegejaar zijn ruim 450 studenten meer bij de PABO begonnen dan een jaar eerder. Vanaf 30 april rijdt er een rechtstreekse trein van Amsterdam naar Londen. Rotterdam volgt een maand later. Nu moeten treinreizigers vanaf Amsterdam of Rotterdam naar Londen... nog voor een paspoortcontrole overstappen op Brussel... wat de reistijd een stuk langer maakt. De NS heeft nu ook een paspoortterminal gebouwd... voor de Eurostar in Amsterdam en Rotterdam... waardoor dat straks niet meer hoeft. De reis naar Londen duurt vanaf Amsterdam dan 4 uur en 10 minuten. Het weer vanuit het noordwesten trekken stevige buien over. Er staat een stevige westelijke wind en het wordt ongeveer 7 graden. In de loop van de dag wordt het droger en breekt van het noordwesten uit de zon wat vaker door. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad is er meer dan een uur vertraging voor de afrit Zaandijk. Daar is de rijbaan dicht na een ongeluk. Het verkeer gaat al langs via de vluchtstrook en vanaf Avenhoorn staat het verkeer in de file... En een flinke file op de A27 Almere-Utrecht door een ongeluk bij Hilversum. Twee rijstroken zijn dicht. Er is drie kwartier vertraging vanaf de afrit Almere Haven.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 Well, see, I didn't know my father like the way that you know me. Somehow life is just too short for us to never be in touch. Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much. Oh, even though I don't always show. lighters up, lighters up one time lighters. are pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my day. Go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother giving everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours. Me and more. I don't know when I play, I but do things and I play. I don't know when they do me, when you stay stuck at my brain. Fuck loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist. I'm so in awe, girl. You never have to worry about nothing. You know it's Cause you know je own het. Girl, just own Cause your body's on fire Show me how to control it And go ahead, you flip and get higher Girl, I love how you roll it I put my hand Hold it I'ma be that by Lights down for the one I love right now. She never look better. Forget our friends, girl, I love it when we chill together. We need nobody gonna feel what we feel together. She wanna kiss high, I want another one. You gotta stick five, I want it one on one. Up to now, nobody knew where I was coming from, but we got the same mind, so I don't wanna waste time. Bring it to me, my mind, that's what I need. That's right, kissing me cheap. I used to alone, but now I can't stand it. Reaching my for you to put your hand. Girl, you are the I don't understand it. How you lighting up the room with your clothes? just just your body's on fire. Show me how to control it. And get higher.